Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Steeds meer baby's en jonge kinderen raken besmet met het RS-virus. Dat is een verkoudheidsvirus. Het RIVM denkt dat een epidemie is begonnen. De afgelopen drie weken werden in een steekproef bijna 400 besmettingen gemeten. En deze arts noemt de symptomen op. De belangrijkste klachten zijn luchtwegklachten die iedereen wel kent. En vooral eh, benauwdheidsklachten bij jongere kinderen, vooral onder het jaar. En als kinderen dan wat ouder worden, meer, eh, eh, kunnen die klachten wat milder zijn. Maar ook wel longontstekingsachtige klachten. Vanaf een jaar of vijf lijken de klachten meer op een verkoudheidje. En het wiet-experiment wordt opnieuw uitgesteld. Dat zou eigenlijk komend jaar zijn, maar het wordt waarschijnlijk pas 2024. Dan moet in elf gemeenten legaal gekweekte wiet worden verkocht. Maar volgens minister Kuipers is de proef nogal ingewikkeld. Telers kunnen moeilijk een plek vinden en ook is er niet genoeg aanbod aan wiet. Bij de Oekraïense ambassade in Madrid is voor de tweede keer deze week een brief met explosieven erin bezorgd. Afgelopen week kregen meerdere Oekraïense ambassades in Europa pakketten... met daarin bloed- en dierenogen. Waar de brief vandaan komt en waarom die gestuurd is, is nog niet duidelijk. Het Spaanse Openbaar Ministerie onderzoekt het. En vandaag is er weer een beetje meer inbreuk gemaakt op je privacy. Tenminste, als je TikTok op je telefoon hebt staan. Medewerkers van het bedrijf in China mogen vanaf nu meespieken met onze gegevens. Toch denken deze leerlingen in Almere nog niet aan stoppen. Want zij zitten erop, maar voor, voor maar één ding en dat is entertainment. Oh, mooie, mooie dingen mooie mensen. Ik kijk basketbalvideo's, gewoon grappige contentvideo's en eh, ja, gewoon dingen waar ik om kan lachen. Weer andere leerlingen vinden het nieuws wel een beetje eng. Wat doen ze dan met onze gegevens? Dat vraag ik me wel af. Dat is wel raar hoor. Eng ja omdat ze toch alles dan van je kunnen zien en weten, is het toch best raar. Ik, ik hou wel van mijn eigen privacy. Ik schrik daar wel een beetje van. Experts die de nieuwe update van de app hebben bekeken... vinden het zorgwekkend en zeggen dat het tegen de Europese privacyregels ingaat. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. In Limburg kan een natte sneeuw vallen en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen ook een bewolkte dag en dan alleen in het noorden een beetje zon en een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar nog zo'n 20 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A9 Diemen richting Alkmaar. Er staat een auto met pech tussen Amstelveen en, Kno en Badhoevedorp 8 kilometer.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 I could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton. But even with nothing on. Bet I made you look. I made you look. I'll make you double take. Soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck breaks. Tell me what you, what you, what you gonna do? Cause to make a scene, double up that sunscreen. i to turn the heat up, gonna make your glasses steam. tell me what you, what you, what you gonna do? When I do my Gucci on. Gucci on. I go in my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress. But I'm hotter when my morning hair is a mess.